Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een meisje van 17 dat gisternacht dood werd gevonden in Amsterdam... is volgens de politie om het leven gekomen door ernstig geweld. Ze werd gevonden langs het water in de buurt van de Ziggo Verschrikkelijk, zeggen deze mensen tegen Hart van Nederland. Ik werk precies daar in de buurt, dus dan eh, moet je daar naar de station gaan en denk je... joh, hoe kan dat hier gebeuren eigenlijk? Ik ga sowieso niet veel naar buiten, omdat ik weet wat voor gevaar er is in de wereld. En dat er dan zoiets gebeurt, maakt er eigenlijk nog enger om daar te gaan. Het slachtoffer was met vriendinnen uitgeweest in het centrum van Amsterdam. Ze fietste s'nachts in haar eentje naar huis in Apkoude, maar kwam daar dus nooit aan. Jongvolwassenen die kanker hebben gehad en daarvan zijn genezen... worden door verzekeraars nog jarenlang gezien als risicogroep. Daardoor wordt het bijvoorbeeld een stuk lastiger om een nieuwe verzekering af te sluiten... zegt deze zorgclub. Dan kan het zijn dat je nu nog geweigerd wordt... of dat je wel geaccepteerd wordt, maar een veel hogere premie betaalt... Ehm, dan jouw partner bijvoorbeeld. Nu vallen jongeren tien jaar nadat ze zijn genezen nog in de risicogroep. Dat kan flink omlaag, zegt zij, bijvoorbeeld naar vier jaar. Het aantal relatietherapeuten in ons land is in tien jaar tijd meer dan verdubbeld. Volgens het AD zijn het vooral jongeren die hulp inschakelen als hun liefdesleven niet lekker loopt. De krant noemt het de relatie APK. Een relatietherapeut zegt dat jongeren tegenwoordig veel bezig zijn met hun geestelijke gezondheid... en dat het taboe eraf is. Vooral in Noord-Holland en Zuid-Holland zitten veel therapeuten. Maar per inwoner zijn het er het meest in Utrecht. En in Dordrecht is de komende dagen een bijzonder sporttoernooi aan de gang, onder waterhockey. Verslaggever Mark Robin Visser ging erheen om een kijkje te nemen, maar dat valt nog niet mee. Ja, ik zie eigenlijk alleen maar gespartel eh, in het water. Maar ik denk dat de mensen hier, eh, wat? Hier heb je het scherm. Oh, je moet naar het scherm kijken. Het scherm, je ziet namelijk helemaal... Een beeldscherm, ja. Een beeldscherm, je ziet helemaal niks van het wateroppervlak. Dus ze hebben allemaal onderwatercamera's. En dan kan je volgen wat er gebeurt. Nu zie ik de puk ook. Eh, ja, puk wel gekleurd, hè? En je ziet hoe snel het gaat. Het toernooi gaat om plekken op het WK onderwaterhockey. En Nederland is goed begonnen met een dikke overwinning op Duitsland. Het weer nog een wisselend dagje met af en toe wolken en vooral in het zuiden ook best wat zon.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 Secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties roept op tot een onmiddellijk staakt het vuren in Gaza. Dat deed hij nadat Israël gisteravond aankondigde te zijn begonnen met voorbereidingen van een invasie in de stad. En een meisje van 17 dat gisteravond dood werd gevonden in Duivendrecht... is door ernstig geweld om het leven gebracht. Het meisje werd door agenten gevonden langs het water. Volgens de politie was het slachtoffer met vriendinnen uit in Amsterdam... en fietste ze rond half vier s'nachts in haar eentje richting huis in Apkoude.